uur. van met het RWS Journaal. Jacques Monac de partij. In de Volkskrant zegt hij dat hij erover gesprekken voert met geestverwanten... en bekijkt of de partij nog aan de verkiezingen in maart mee kan doen. Het moet een conservatief linkse partij worden. Monach stapte maandag uit de PvdA... die volgens hem geen antwoord heeft op de onvrede onder de achterban. Facebook heeft door een softwarefout per ongeluk een aantal gebruikers doodverklaard. Profielen werden korte tijd veranderd in een herinneringspagina voor nabestaanden van overleden gebruikers. Ook de pagina van Facebook-topman Mark Zuckerberg zelf werd per ongeluk veranderd. Tegenover Amerikaanse media noemde een woordvoerder van het bedrijf de aanpassing van de profielen een verschrikkelijke fout die nu is hersteld. Het is onduidelijk hoeveel Facebook-gebruikers zijn getroffen. De nieuwe Amerikaanse president Trump denkt erover Obamacare deels voor te zetten. Trump had tijdens zijn campagne geen goed woord over voor het zorgverzekeringssysteem van zijn voorganger. Maar in het eerste interview na zijn overwinning zegt Trump dat hij bepaalde delen mogelijk wil handhaven. Het gaat om de bepaling dat verzekeraars verplicht zijn mensen met gezondheidsklachten aan te nemen en de bepaling dat kinderen kunnen worden meeverzekerd met hun ouders. Ook in België worden de pieten bij het Sinterklaasfeest aangepast. TV-zenders, speelgoedwinkels en onderwijsorganisaties hebben een zogeheten pietenpact afgesproken. Waarin staat dat er geen zwarte pieten meer worden ingezet. Ze willen Sinterklaas naar eigen zeggen vieren zonder raciale stereotyperingen. In het Belgische pact staat dat het Sinterklaasfeest met roetveeg, regenboog of ongesminkte pieten kan worden gevierd. Of helemaal zonder pieten. Het weer vannacht vriest het licht en de temperatuur ligt rond de min 2 graden. In het oosten kan een enkele mistbank ontstaan. Ook is er lokaal kans op gladheid. Overdag is zon, later meer wolken en in het westen kans op wat regen.